NOS Nieuws van 1 uur. Nou, net wel met het NOS Journaal. De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, zal zich verzetten tegen uitlevering aan Zweden. Dat heeft hij gezegd bij zijn voorgeleiding voor een rechter in Londen. Assange werd vanochtend gearresteerd nadat hij zich op een politiebureau had gemeld. Tegen Assange is in Zweden een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor twee gevallen van verkrachting. De Britse rechter heeft nu bepaald dat hij niet op borgtocht vrijkomt. Assange spreekt alle beschuldigingen tegen. Volgens hem liggen er politieke motieven aan ten grondslag. Wikileaks ligt onder vuur omdat de site grote aantallen Amerikaanse documenten openbaar maakt. In Alphen aan de Rijn mogen bewoners van 50 appartementen nog niet naar huis. De technische recherche doet nog onderzoek naar de oorzaak van de explosie van gisteren in de flat op de zesde etage. De bewoner van 46 kwam daarbij om het leven. Volgens de brandweer staat nog helemaal niet vast dat het een gasexplosie was. Bij een gasexplosie ontstaat meestal niet zo'n grote brand. De radicale Hezbollah-beweging in Libanon heeft een arsenaal van zo'n 50.000 raketten. Dat schrijft de New York Times op basis van documenten die binnenkort op Wikileaks worden gepubliceerd. Sommige raketten zijn krachtig genoeg om de Israëlische stad Tel Aviv te bereiken. De Amerikaanse minister Clinton zegt in het document dat de meeste wapens uit Syrië komen. Een directeur van een basisschool in Avenhoorn in Noord-Holland is voor het in bezit hebben van kinderporno veroordeeld tot een maand voorwaardelijk. Bij het vaststellen van de straf is rekening gehouden met de grote persoonlijke gevolgen voor de 53-jarige man. Hij is zijn baan kwijt. De zaak kwam aan het rollen toen reparateurs op de computer van de schooldirecteur de kinderporno vonden. Het weer in Limburg en op de Wadden mogelijk wat sneeuw. Vannacht gemiddeld min 3. Morgen overdag overwegend bewolkt.